met het NOS Journaal. Medewerkers van de Amerikaanse overheid bereiden zich voor op een mogelijke aanval op Iran... zeggen bronnen binnen de Amerikaanse regering tegen Bloomberg. Tot nu toe heeft de VS zich nog niet gemengd in het conflict tussen Israël en de VS... maar volgens de bronnen zou dat kunnen veranderen. Een aantal van hen zeggen dat er wordt nagedacht over een Amerikaanse aanval in het weekend... President Trump wilde gisteravond nog niet zeggen of de VS zich met het conflict gaat bemoeien. Tegen verslaggevers zei hij toen misschien wel, misschien niet. In Middenbeemster in Noord-Holland is een grote brand uitgebroken. Het gaat om een bedrijfspand op een industrieterrein... waar vroeger een distributiecentrum van supermarkten Plus in zat. Op beeld is te zien dat de vlammen uit het dak slaan en er veel rook bij vrijkomt. De brandweer heeft om die reden ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van Middenbeemster. Daarin worden zij opgeroepen om deuren en ramen te sluiten. In de maanden voor de val van het kabinet gaf 44% van de Nederlanders de regeringen voldoende, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen hebben volgens het SCP het gevoel dat er de afgelopen twee jaar weinig is opgelost of verbeterd door de regering. Ze maken zich zorgen over de samenleving, de hoge prijzen, immigratie en het woningtekort. In het Limburgse Wielre is een man opgepakt na een dreigende situatie die urenlang duurde politie kreeg gistermiddag een melding dat de man verward, gedrag vertoonde. Agenten onderhandelden urenlang met de man, maar dat verliep nog niet zoals gehoopt. Rond middernacht kon hij worden aangehouden. Wat er precies aan de hand was, is nog niet duidelijk. Het weer, het is droog momenteel en een graad of 11.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 Maybe she'll hear it when we scream and shout, but we'll keep it rocking until. somewhere they might discover us. Let's get lost in love. Alleen bij ZFM. ain't gonna be no sorry love Take me to the dance floor by the hand I'm giving this night a foreign land Look out the door, and go to sleep Someone tell me this was just a 6.9 FM.